Volgens de meerderheid is er een onwerkbare situatie ontstaan. De fractievoorzitters gaan met de commissaris van de Koningin overleggen over hoe het nu verder moet. De burgemeester wacht de uitkomst daarvan af. Vreeman heeft de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi Theater. In Groot-Brittannië hebben medewerkers van de Britse post het werk neergelegd. Het is de eerste landelijke poststaking sinds twee jaar. De postmedewerkers liggen in de clinch met hun werkgever Royal Mail over de lonen, de werkgelegenheid en moderniseringen die het bedrijf wil doorvoeren. De Britse minister van Handel Mendelssohn zegt dat Royal Mail met de tijd moet meegaan, wil het bedrijf overleven. De economie van China is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan in de periode daarvoor. Volgens het Statistische Bureau bedroeg de groei de afgelopen maanden 8,9 procent. De versterkte groei werd door analisten wel verwacht, omdat de Chinese overheid bijna 400 miljard euro heeft geïnvesteerd in met name de infrastructuur. De politie is op zoek naar twee kinderen uit Tilburg. De jongen van zes en zijn driejarige zusje worden sinds dinsdagmiddag vermist. En de politie is bang dat de, de moeder hen wil meenemen naar het buitenland. De kinderen zijn kort geleden onder toezicht van bureau jeugdzorg geplaatst... en vallen dus niet meer onder het gezag van hun moeder. Het leger van Honduras heeft urenlang keiharde muziek gedraaid in de buurt van de Braziliaanse ambassade, waar de verdreven president Zelaya sinds eind september zit. Het leger draaide muziek die varieerde van hardrock tot marsmuziek. Zelaya werd in juni door het leger afgezet, maar wil zijn termijn als president afmaken. De huidige machthebbers in Honduras weigeren dat. Het geluidsbombardement lijkt een poging te zijn om Zelaya weg te jagen. Het weer in het zuiden en midden van het land valt af en toe regen. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het noorden. Middagtemperatuur ligt tussen 6 graden in het noordoosten en 14 in het zuiden.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 Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. such a feeling of complete. That's right. Like even And when they went to get down, they found way to Do you want me to stop?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 Sit back. Yeah. You motherfuckers watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. Cause she'll burn it up for me, and that's a fact. Yeah. Take her to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it.